1 uur. Door Megens met het NOS-journaal. De Raad van Europa vindt dat Spanje moet stoppen met het direct terugsturen van migranten... die over hekken zijn geklommen in de Marokkaanse enclave Ceuta en Melilla. Spanje grijpt daar hard in door groepen meteen terug te sturen. Dat kan op basis van een overeenkomst met Marokko uit 1992. Vorige maand werd een groep van 116 migranten direct teruggebracht naar Marokko. En volgens Spanje zal het daar niet bij blijven. De Raad van Europa zegt dat mensen niet collectief mogen worden uitgezet... en dat iedere persoon recht heeft op een eerlijke asielprocedure. De Britse politie houdt rekening met rellen komend voorjaar... als er dan geen akkoord is over een ordelijk vertrek uit de EU. Volgens de Sunday Times maakt de politie plannen om mogelijke onrust te beteugelen. Bij een no-deal brexit vervallen onder meer afspraken over onderlinge handel en de medicijnmarkt. Daardoor kan er een tekort aan medicijnen en levensmiddelen ontstaan. De fotograaf die officiële foto's maakte van de inauguratie van president Trump in 2017... heeft toegegeven dat hij de foto's heeft bewerkt. Hij heeft ze bijgesneden, zodat het leek of er meer toeschouwers waren, meldt The Guardian op basis van onderzoeksdocumenten. Meteen na de inauguratie werd al duidelijk dat de bewering van Trump over het aantal bezoekers niet klopte. Nu blijkt dus dat de president heeft gevraagd om officiële foto's die een geflatteerd beeld gaven. Eerste Kamervoorzitter Broekers-Knol verlaat volgend jaar na de verkiezingen voor de Provinciale Staten de Eerste Kamer. Haar partij, de VVD, is niet van plan om haar termijn nog een keer te verlengen, zei ze bij WNL op zondag. De 71-jarige juriste Broekers-Knol zit sinds 2001 in de Eerste Kamer. En sinds 2013 is ze voorzitter. Het weer, vooral in het zuiden geregeld zon, in het westen en noorden meer bewolking en een enkele bui. 19 graden op de Wadden, mogelijk 24 in het zuiden. Morgen op de meeste plaatsen droog met af en toe zon. Dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er zijn dit weekend veel snelwegen dicht vanwege werkzaamheden... maar op dit moment leidt dat niet tot files.